Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is code oranje voor Limburg en Noord-Brabant... vanwege een behoorlijk pak sneeuw en gladde wegen. Ze zijn daar druk bezig met tientallen strooiwagens en sneeuwschuivers. Die hebben heel veel werk verzet, ziet deze verslaggever van L1. Ik moet zeggen dat het nu dan weer wat minder sneeuwt. Sneeuw die nu naar beneden komt, daar lijkt het op, die blijft niet echt liggen. Rijkswaterstaat heeft wel haar werk goed gedaan... want overal eh, zout gestrooid en dergelijke. Dus de weken zijn wel redelijk maar ik denk, eh, ja, als het hier al vrij eh, sneeuwrijk is... dan zal het in het Heuvelland dat zeker zijn. Ja, in dat Heuvelland en bij Heerlen heeft Arriva veel bussen geschrapt. De Rijkswaterstaat raadt mensen ook aan om hun reis uit te stellen als dat kan bij het gerechtshof in Den Haag vandaag. Een zaak met een luchtje. Een groep mensen die in de buurt wonen van grote boerderijen... hebben de staat aangeklaagd. Ze vinden dat hij te weinig doet om burgers te beschermen... tegen stankoverlast van megastallen. Deze man spande het proces aan. Hij vindt dat er te makkelijk vergunningen zijn afgegeven. Je duwt tegen een onzichtbare muur aan van mensen die in Den Haag het voor zeggen bij niks doen. En al jarenlang gaat dat zo. Eerder besloot de rechtbank dat de overheid inderdaad te weinig doet. Daar ging de staat tegen in beroep, begint dus vandaag. Rage rooms worden steeds populairder. Een speciale kamer waarin je bijvoorbeeld een hamer of honkbalknuppel kunt pakken... om helemaal los te gaan op tv's, kopjes, flessen, toetsenborden of zelfs een piano. In Brunsum, in Limburg, loopt het storm, ziet de eigenaar. Als je thuis doet, heb je troep. Dan heb je vaak boze buren omdat je lawaai maakt. Hier kun je gewoon lekker komen. Het is de bedoeling om hier te slopen en hier ben je helemaal op je plek. Het is ook regelmatig zo dat er mensen komen die echt iets eh, eh, heftigs hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld een dierbare hebben verloren. En die komen hier. En ja, je ziet dat die mensen helemaal opgeleefd zijn als ze klaar zijn. Volgens de eigenaar is 80% van de bezoekers vrouw. En is dit voor hen de ideale manier om lekker al hun agressie en frustratie eruit te gooien.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 No. we burnt our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky. No. Never mind the where and go by. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm.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 but it a nice star and she no want done. She even beg me to give her a random. In a loving everything she want feel. Emotionally we keeping it real. And the energy when me a bring she want feel. The fight and sing she want feel. Gonna make you scream my name. And the way van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM When I said wasn't me You're unbelievable. Pushing down the bringing out your think of the time. Pushing down the better view instead of bringing out to the the world, unbelievable.